Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Jury van Gelder was niet dronken en heeft geen sporters lastig gevallen, Dat zei de advocaat van de Turner in het kort geding dat nu aan de gang is. Volgens de advocaat had Van Gelder maar vier of vijf biertjes gedronken... en kwam hij ochtends om vijf uur muisstil terug met collega Turner Jeffrey Wammes. De advocaat van sportkoepel NOC-NSF zei dat de Turner daarna tot drie uur smiddags in zijn nest bleef liggen... waardoor hij zijn training miste... En toen het turnteam aan hem vroeg of zijn gedrag wel verstandig was, zei Jury, ik heb er scheid aan, aldus de advocaat van NOC-NSF. Als de turner gelijk krijgt is het nog niet duidelijk hoe het verder gaat... omdat er al een Franse vervanger voor de ringenfinale is aangewezen. De uitspraak wordt rond drie uur vanmiddag verwacht. In Brussel heeft de politie vannacht bij huiszoekingen drie mensen opgepakt. Dat zou zijn gebeurd bij een onderzoek naar terrorisme. Er werden geen wapens of explosieven gevonden. De drie verdachten zitten in tijdelijke hechtenis. Later vandaag wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Meer details over de onderzoeken en arrestaties wil het Belgische federaal parket niet geven. In het Brabantse Oosterhout woedt een grote brand in een olieinstallatie bij een vloerenfabriek. De brand brak rond half twaalf uit. Alle medewerkers konden op tijd wegkomen. Een medewerker heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er een explosie was in de kelder van het gebouw. In Rusland is de stafchef van president Poetin ontslagen, dat meldt het Kremlin. Sergei Ivanov was, een, was lange tijd bondgenoot en vertrouweling van Poetin. En over de reden van zijn ontslag is niets gezegd. Wel komt het na een golf van andere ontslagen in de top van het Russische bestuur en de strijdkrachten. Het weer vanuit het westen opklaringen. In het oosten kan nog wat regen vallen. De zon schijnt af en toe bij een graad of 22. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Ook kan er lokaal een bui vallen bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Blarikum en Inbrugge 6 kilometer file. De andere kant op tussen Naarden en Muiden 5 kilometer.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 Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you.